Bij RTL 6 noemde hij de nieuwe coalitie met de PvdA niet geloofwaardig. Volgens hem zou de kiezer het niet begrijpen als hij een paar maanden na de val van het kabinet weer met de PvdA zou doorgaan. Balkenende zei dat er meer aan de hand is dan alleen het vraagstuk Uruzgan. Het heeft ook te maken met het onderlinge vertrouwen en de eenheid van het regeringsbeleid, voegde hij eraan toe. PvdA-leider Bos liet zich gisteren ook al kritisch uit over hernieuwde samenwerking met het CDA. Tegen de Nederlandse oorlogsmisdadiger Heinrich Boeren is levenslang geëist. Boeren staat in de Duitse stad Aken terecht voor de moord op drie Nederlanders in 1944. Boeren heeft deze moorden bekend. Hij was in 1944 corporaal van een speciale eenheid van de NSS. Deze eenheid voerde vergeldingsacties uit als het Nederlandse verzet in actie was geweest. Waarschijnlijk heeft Heinrich Boeren nog meer moorden op zijn geweten. Jarenlang is geprobeerd om hem voor de rechter te krijgen, Vorig jaar lukte dat uiteindelijk. Het Duitse energieconcern RWE, dat in Nederland Essent overnam... krijgt geen belang in de kerncentrale in Borselen. Dat heeft het Hof in Arnhem bepaald. Essent was voor de helft aandeelhouder van de centrale. De andere aandeelhouder, het Zeeuwse energiebedrijf Delta... wilde niet dat Borselen in handen zou komen van een private buitenlandse onderneming. Het Hof vindt dat bezwaar gegrond. Ook een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de kerncentrale in publieke handen moet blijven. De subsidieregeling voor zonnepanelen is ook dit jaar ruim overtekend. Vanaf gisteren konden particulieren zich inschrijven voor een subsidie op kleine zonnepanelen... en binnen een dag hebben zich zo'n 17.000 mensen aangemeld. Onder de aanmelders wordt gelood. Economische Zaken verwacht dat zo'n 4000 aanvragen worden toegewezen. Het weer, is wisselend bewolkt en in het noorden valt er een enkele bui. Het is ongeveer 8 graden. Morgen en donderdag wisselend bewolkt bij een graad of 7.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 What reasons?